Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uit de Libische hoofdstad Tripoli komen berichten dat Gaddafi getrouwe militairen op betogers schieten... Zo'n 50.000 demonstranten die willen dat Gaddafi aftreedt zijn naar Tripoli gelopen. Maar toen ze de stad wilden binnengaan openden de militairen het vuur. Het is onduidelijk wat er precies allemaal gebeurt, want er zijn bijna geen buitenlandse journalisten in de Libische hoofdstad. Maar ooggetuigen hebben tegenover het Amerikaanse persbureau AP verklaard dat Gaddafi-aanhangers vanuit gebouwen op de demonstranten schieten en dat er al verscheidene doden zijn gevallen. Alle banktegoeden in de Verenigde Staten van Gaddafi en zijn familie zijn geblokkeerd. De Amerikaanse regering maakt met deze maatregel duidelijk dat ze nadrukkelijk partij kiest in het Libische conflict. President Obama heeft het bevel om de tegoeden te bevriezen zelf getekend. De Franse minister van Buitenlandse Zaken stapt één deze dagen op, zeggen twee Franse ministers die anoniem willen blijven. Minister Michel Alliot-Marie ligt onder vuur omdat ze eind december in Tunesië tijdens een vakantie heeft gevlogen met het privévliegtuig van een rijke vriend van de toenmalige president Ben Ali. In de tijd dat Ali Marie er was begonnen de protesten tegen het bewind in de voormalige Franse kolonie. Minister van Defensie en oud-premier Juppé wordt genoemd als opvolger van Ali Marie. President Sarkozy heeft op de berichten over het opstappen van de minister nog niet gereageerd.